Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de inzamelingsactie Wij eisen de nacht op, laat vrouwen veilig thuiskomen... is tot nu toe bijna 60.000 euro ingezameld. De actie begon gisteren. Het streefbedrag was eerst 3500 euro... maar de organisatie heeft dat nu verhoogd naar 100.000 euro. Het doel van de actie is het steunen van meisjes en vrouwen... die te maken krijgen met seksueel geweld, mishandeling en femicide. Belangrijke aanleiding is de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Zij werd woensdagnacht gedood toen ze naar huis fietste vanuit Amsterdam. Vanwege de moord zit een man van 22 vast. In de Gazastrook zijn vandaag zeker 25 Palestijnen omgekomen... bij Israëlische luchtaanvallen en beschietingen. De meeste waren vrouw of kind. Ze werden gedood in het zuiden van Gaza, zegt persbureau AP. In het noorden van Gaza zouden Israëlische militairen minstens vijf Palestijnen hebben doodgeschoten. Volgens autoriteiten kwamen op die plek hulpkonvooien Gaza binnen. Israël is intussen bezig met de voorbereiding van een grote aanval op Gaza-stad. Dat is volgens het land nog altijd een Hamas-bolwerk. De Republika Srpska, een deelrepubliek in Bosnië en Herzegovina... houdt een referendum over de afzetting van de Bosnisch-Servische leider Dodik, Dodic als president. De Bosnische kiescommissie zette Dodic begin deze maand uit zijn ambt. Een rechtbank veroordeelde hem in februari tot een celstraf van een jaar... omdat Dodic de zogenoemde vredesakkoorden van Dayton tegenwerkte. En die maakte in 1995 een einde aan de Bosnische burgeroorlog. In de eredivisie heeft PSV vanavond FC Groningen verslagen. In Eindhoven werd het 4-2. Invaller Tarevic scoorde twee goals. En eerder op de avond won Sparta Rotterdam uit van Go Ahead Eagles. Die wedstrijd eindigde in 3-0 voor de Rotterdammers. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Het koelt behoorlijk af. Morgen in het noordoosten hier en daar regen. Verder zon en wolken bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 maar het film over het verhaal van Bob Marley. Ik heb hem een paar keer gezien, maar het blijft een mooie film. Maar het waren Bob Marley The Wailers, zoals ze officieel heette eh, in die tijd. Eh, samen met LP Globie met Could You Be Loved. Eh, LP Globie heeft dan daar de remix van gemaakt. TFM's antwoord Nightwalk Mainstage. Dan meteen een beetje shownieuws, maar eerst muziek. Want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Begin van jouw stapavond. Misschien heb je hem al achter rug. Misschien was je vandaag op Mysteryland. Lekkere muziek. Wat dacht je van de Swedish House Mafia met Wait So Long. here best beats, beats, beats. Only here, here. At the Nightwalk main stage. ZFM. eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá de Vola's, de Best Remix. En daarvoor muziek van uh, Arco en uh, Casango met Fire Fire. CFM Zandvoort Nightwalk Mainstays. Mariah Carey, die wordt dit jaar geëerd met de Video Vanguard Award. Uh, dat gebeurt allemaal tijdens de MTV Video Music Awards. De zangeres neemt de prijs op 7 september in ontvangst. en zal optreden met de medley van haar grootste hits. De Video uh, Vanguard Awards is de prijs die MTV uitreikt voor de buitengewone bijdrage. Het diepgaande impact van een artiest wordt ook wel gezien als een oeuvreprijs. Dus eh, ja, ze hebben het verdiend in Amerika. In Nederland horen we niet zo heel veel meer van haar. Maar uh, eh, laatste eh, vertelde ik je van dat ze nog eventjes terugkwamen als Destiny Child. En, dat was gewoon eventjes gewoon gezellig. Oude jongens of eigenlijk oude dames krentenbrood. Maar ja, zo oud zijn ze ook niet. Ze zijn in de dertig, hè. Dus, maar ja, Destiny Child is niet meer. Toen het allemaal solo en Mariah Carey, die heeft er helemaal niks mee te maken. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik kom op... <laughs> ik zat aan Beyoncé te denken. Dus <laughs> lekker vergeten. Maar Mariah Carey, die wordt dus geëerd met de Video Vanguard Award. Ik, uh, ik denk ik maar weer een biertje gaan nemen. Dan komt het vast helemaal goed. En Henk Poort zingt dit jaar het volkslied voorafgaand aan de Dutch Grand Prix. En ook Gerard Joling, Outsider en Yves Berens treden eind eh, deze maand op... tijdens het Formule 1 weekend in Zandvoort. Nou ja, eind van de maand, dat is gewoon volgende week, hè. Vanaf vrijdag eh, vind je ons op het circuitpark in Zandvoort... met natuurlijk de Formule 1. En daar zijn we dan ja, vrijdag zaterdag en zondag aanwezig. Met Wilhelma zingen op de grid van de Dutch Grand Prix eerbetoon aan ons land. Onze cultuur en die bijzondere band die Nederland met de Formule 1 heeft. Ik kan me, ik kan me niks mooiers voorstellen dan daar als artiest oordeel van uh, eh, onderdeel van te mogen zijn. Dan zegt de 69-jarige Henk Poorten in een persbericht. De bekende operazanger wordt bij de vertolking van het volkslied op 31 augustus bijgestaan door een orkest van uh, eh, 20 violisten ja, we gaan het meemaken als je erbij bent. Uh, Formule 1 eh, op het circuitpark in Zaltvoort. En ja, de slechte berichten zijn... Eh, Max gaat niet eerste worden. Ja, het is hard, maar we moeten eraan geloven. Maar ja, je weet het niet, hè. Voor hetzelfde geld heeft hij toch een verrassing. Hier van Zandvoort, ik wil weer veel te veel. Doe met muziek Dimitrios Exitros met Over the Limit. Je hoort dat nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk 1 Stage. lives across the Netherlands Just say to be Just need ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage.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 Tal Terry en Victor Somanelli met de eh, Feel So Right. voor tijd, maar ik beter steeds jouw stap aan draait vanavond. Ik heb een paar tips voor je. Wekelijks feestje in de Escape in Amsterdam vanavond. Wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam. Dat is natuurlijk op het Rembrandtplein. En voor meer informatie check de website escape.nl. En de line-up is in handen van onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond eh, heeft hij meegenomen Marijn Jansen, Pedro Michael en de MC is Heights. Vanavond dus wekelijks feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. En eh, vanavond Mystery eh, Mysteryland Afterparty, East End Dubs and More Begint ook om 11 uur tot 6 uur in de ochtend. En het gebeurt allemaal in de Shelter. Dat is op, de Overhoeks, eh, op het Overhoeksplein, eh, Overhoeksplein nummer 3 in eh, Amsterdam natuurlijk. Toegang is 18 jaar. Voor meer informatie check shelteramsterdam.nl. En de line-up is East and Dubs and More. En dan zou je denken van ja, afterparty. Waarvan dan? Ja, Mysteryland. Mysteryland was natuurlijk, is het hele weekend op het voormalig Floriade-trein. Gewoon vanmiddag om 12 uur. Het duurt tot 11 uur vanavond. Vrijdag Vanmiddag hadden ze ook een editie. En eh, natuurlijk morgen ook een editie. En eh, ja, een hoop eh, top DJ's waren van de partij. Mysteryland.nl. Voor meer informatie kan je dat eh, vinden. Onder andere vandaag Hardwell, Oliver Heldens, Fisher, Miss Monique, Laura van Dam en Benja B2B, Frank Falla. En de MC is Charlie. En dat gebeurt allemaal op de mainstage eh, at the Pyramid. En op de Hardstyle. Hardstyle Elite presents Rebellion and Friends. Met onder andere Spit Noise, Adjust, Dual Damage, Brandon Hart en Warface. En dan hebben we nog uh, punzige deuntjes. Met de Ronnie Flex, Valentin, Panka. En nog veel en veel meer. En op de Trans Energy Stage eh, Paul van Dijk, Cosmic Gate en Ali en Villa. En op de Nachtcollege vanavond uh, Seyou, Rebek, Pendex en uh, eh, Apatic. En in de Shelter uh, ja, Kaba, Dennis, Bella, d Bivan. En op de Artcore Patrick Mason, Indira Pagnotto. En op de Joy Stage is mijn grote vriend Benny Rodriguez, Jesse Maas, East End Dubs, Job de Jong. Nou, een heleboel. Een hele waslijst en we kennen ze allemaal maar opnoemen. Eh, eh, hè? De after eh, zaterdag eh, is uh, eh, de en Frankie Rizzardo. Maar check gewoon eventjes mysteryland.nl. En Mysteryland is met, twee keer een, een, lange ei of een Griekse ei, hoe je het ook wilt noemen. Dus hè, ben je daar ook weer van op de hoogte. En als we wat dichter bij huis kijken... ja, hij is bijna afgelopen om half twaalf. Zongeluk 2025 op het Body Beach. Natuurlijk hier in Zandvoort op het strand. waar anders. Voor meer informatie check even wolvenroedel.com. En eh, de line-up is eh, Bobby Mayra, Ed Noodle, Jente Quente, Calais, eh, My Word, Jobs, Judy. En hebben we nog wat leuks in Zandvoort? Ja, is ook om 12 uur vanavond afgelopen. Begon vanavond om 5 uur. Casa del Mar. Dit met Danny Howells. En het was op bij is nog bezig op paal 69, dat is Zuidstrand nummer 3. En eh, check gewoon even de website eh, paal69.com. En natuurlijk eh, Danny Howells achter de deks en heb meegenomen Chris H. en Paul Sparks. Die komen ook even voorbij. Nou, ben je weer lekker op de hoogte. Straks gaan we eens kijken welke plaatsen erg populair in de clubs, op de streams, op de festivals en op de radio. Het is weer eens even tijd voor muziek, want ik heb alweer pak een beetje bijna 10 minuten slap gehouden, om het maar zo te zeggen oude klassieker in een nieuw jasje. Nico Di Andrea, samen met Blaze, Adolf en Barbara Tucker. De plaat die al tien keer is ge gecoverd. Je hoort Most Precious Love. I was lost and in the dark. Searching for something to fulfill my heart. Oh, lost and so And I never shucks.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 Query. You did where I'm coming from, baby? Query. You did where I'm coming from, baby? Query. You did where I'm coming from, baby? Query. You did where I'm coming from, baby? Query. You did where I'm coming from, baby? Query. You did where I'm coming from, baby? Query. you? did where I'm coming from, baby? Query. you? did where I'm coming from, baby? Query. you? did where I'm coming from, baby? Query. you? did where I'm coming from, baby? Query. you? did where I'm coming from, baby? Query. you? did where I'm coming from, baby? Query. you? did where I'm You dig where I'm coming from, baby? Query. you? did where I'm coming from, baby? Query. you? did where I'm coming from, baby? Query. you? did where I'm coming from, baby? Query. you? did where I'm coming from, baby? Query. you? You where I'm coming from, baby? Where you? You where I'm coming from, baby? Where You did what I'm gonna my best, where? You did what I'm gonna my best, where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You You You You Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Dat was Butch met No Worries, de recut. En daarvoor eh, vrienden van, uh, van ZFM Zandvoort. Toen nog in de Watertoren zaten, hadden zijn eigen show hier. was muziek van The Good Bad. Dit keer in de remix van Milk and Sugar met Give It Up, die extended mix. Dus ja, oude gouden klassiekers komen weer helemaal tot leven. Eh, was vorige week, eh, vertelde ik, was ik bij Pasha. En daar heb ik echt een heleboel gouden oude klassiekers gehoord. In een heel nieuw jasje. Dus eh, meer up-tempo. Maar ja, klinkt gewoon lekker. ik moet zeggen, deze platen van de Goodman. Samenwerken met Milk and Sugar, met Give It Up. Ja, het, het, blijft lekker. Het blijft lekker. Het was een van hun betere platen, denk ik. En ook hun grootste hits. Ik weet dat ze, uit betrouwbare bronnen, dat ze eh, heel veel geld hebben verdiend. Nou ja, in deze tijd is het eh, peanuts, maar eh, toen de tijd was het heel veel geld. hebben ze dus, een sample van de Good, van de Give It Up, van de Good Man hebben ze verkocht aan, of in ieder geval, ja, daar heeft Simply Red heel veel geld voor mogen betalen om de sample te mogen gebruiken. Steve Zandvoort, de Nightwalk 10, welk plaats zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en natuurlijk uh, op de festivals. Deze week op 10, Piem en Cassim met Don't Let Me Go. Op 9, MK en Crystal met uh, Dior. Op 8, Jordan Peak met Front to Back. Op 7, Gary Chandler, Dennis Quinn en Philip George met You Are In My System. Op 6, Joshua met Lost In Music. Op 5, LP Rhythm met uh, Versatile. Op 4, Kim English met Nightlife. Op 3, Sam uit België met Body Language. Op 2 deze week, Jonas Blue en uh, Malief met Edge of Desire. En deze week op nummer 1, een nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. Het is uh, Nate Dogg, samen met Coulter. Die heeft een remix gemaakt voor Liquid Store. Nummer 1 in de Nightwalk 10. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. All the girls get up, all the girls get up. Shake that baby driving me crazy.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 Kicking loud and clear, making the fear, Pump it, pump it up, max it for your ear. Kicking loud and clear, making the fear, Hitting donuts in a tray sideways. Through the next like triple gold down, this tight. Pump it up, max it for your ear. Kicking loud and clear, making the fear, Hitting donuts in a tray sideways. Through the next like triple go thing down, sit tight. Pump it up, max it for your ear. Kicking loud and clear, making the fear, Hitting donuts in a tray sideways.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 En eh, ja, hij heeft de Groovy Cat gemaakt. Oftewel de Pink Panther. Daar is het origineel de muziek van gepikt. Paw met de Groovy Cat. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk Mainstage. Zometeen het nieuws en weer en dan is DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Het beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. We doen nog even Elise Rose, Eliza Rose moet ik zeggen. Het Weekend doet het samen met de trip. Ik zeg tot zometeen na de break. You know we gotta get down, you know we gotta get down, you know we gotta get down. You know we gotta get down. You know we gotta get down. You know we gotta get down.